Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal Palestijnen dat zijn huis is ontvlucht vanwege de luchtaanvallen die Israël uitvoert... is toegenomen tot bijna 340.000. Dat meldt het orgaan van de Verenigde Naties dat zich met humanitaire zaken bezighoudt. Veel ontheemde Palestijnen worden opgevangen in scholen... waarin vaak ook schuilkelders aanwezig zijn. Israël heeft de toegang tot de Gaza-strook volledig afgesloten. De VN maakt zich dan ook zorgen over de voedselvoorziening. Zo heeft de helft van de bakkerijen nog maar een kleine week aan tarwebloem voor en is in 70% van de winkels al minder eten te koop. De Amerikaanse president Biden noemt de aanval van Hamas zaterdag... de ergste dag voor de Joden sinds de holocaust in de Tweede Wereldoorlog. Hij veroordeelde de in zijn ogen pure vreedheid van de Palestijnen... waarmee ze mensen doodschoten en in een aantal gevallen ook onthoofden. Bij een reeks luchtaanvallen op meerdere plekken in de Gazastrook... zijn volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid... nu al zeker 51 mensen om het leven gekomen. En ook zijn er volgens het ministerie vannacht zo'n 280 gewonden gevallen. Onder meer het district Zeitoun in Gazastad werd geraakt. Net als de stad Khan Yunis. En ook het Palestijnse vluchtelingenkamp Jabalia zou zijn geraakt. Dat kamp is het grootste vluchtelingenkamp in de Gazastrook... waar gisteren ook al aanvallen op werden gedaan. De Champions League-wedstrijden tussen Feyenoord en Lazio Roma worden zonder uitpubliek gespeeld. Eerder zeiden de Italianen al dat er geen fans uit Rotterdam welkom waren in Rome. En nu heeft Feyenoord hetzelfde besloten. De problemen tussen beide clubs begonnen in 2015... toen Feyenoord-supporters vernielingen aanrichtten aan historische bouwwerken in Rome. Het weer op veel plekken wordt het bewolkt en de dag.